Marnix eh, met het NOS Journaal. Bij overstromingen in Rio de Janeiro zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. De afgelopen dagen viel er extreem veel regen. In sommige delen van de Braziliaanse stad viel binnen een dag meer dan 300 mm. Straten staan onder water en bomen zijn omgevallen. Drie dodelijke slachtoffers werden gevonden in een taxi... die in een modderstroom terecht was gekomen. De burgemeester van Rio de Janeiro spreekt van een crisis... en heeft inwoners gevraagd binnen te blijven. Het is nog onduidelijk wie de Israëlische parlementsverkiezingen heeft gewonnen. De officiële uitslag komt op zijn vroegst komende ochtend. Volgens Exit Poll staat oppositiepartij Blauw-Wit... van oud-legerleider Benny Gantz op 36 of 37 zetels. De conservatieve Likud-partij van premier Netanyahu... zou op 33 tot 36 zetels uitkomen. Gantz en Netanyahu hebben beide de overwinning opgeëist. De Russische president Poetin heeft voor het eerst gereageerd op het rapport van de Amerikaanse speciaal aanklager Muller. Die concludeerde na twee jaar onderzoek dat er geen bewijs is dat het campagneteam van Trump met Rusland heeft samengespannen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Poetin reageerde onder meer door te zeggen dat het vanaf het begin af aan voor ons duidelijk was dat het op deze manier zou eindigen. De Nederlandse film Kop Op heeft een Emmy Kids Award gewonnen. De korte animatiefilm is gemaakt door studio Job, Joris en Marieke... en gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Ze moeten een dag als elkaar door het leven... nadat ze per ongeluk van hoofd wisselen als ze een magische wasmachine vinden. De Emmy Kids Awards werden uitgereikt in het Franse Cannes. Het weer, er staat een koude wind. In het noordoosten vriest het licht. In het zuiden daalt de temperatuur naar een graad of drie... Overdag op veel plaatsen zonnig, alleen in het zuiden wolkenvelden. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ram it in a dance hall in a, in nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. home. They can say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care if they call. make Where the world we're gonna make. zfmzandvoort.nl changes beyond my grasp.